Velden met het NOS-journaal. Mona Keizer keert niet meer terug bij de BBB, heeft ze gezegd op een extra ledenvergadering. Een paar weken geleden werd ze gepasseerd om Caroline van der Plas op te volgen als partijleider. Daarop verliet ze al de BBB-fractie in de Tweede Kamer om door te gaan als eenmansfractie. Vanavond zou tijdens de ledenvergadering worden gestemd over een motie voor een onafhankelijke bemiddelaar. Maar vlak voor de stemming maakte Keizer bekend dat ze haar lidmaatschap van de BBB opzegt en niet terugkeert. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep celstraffen tot 17 jaar... voor 18 verdachten die betrokken waren bij een criminele organisatie. Ze worden verdacht van jarenlange drugshandel en witwassen... onder leiding van de Haagse drugsbaron Piet S. In het onderzoek dat tien jaar geleden begon... werden in meerdere landen invallen gedaan... en er werden geld en vuurwapens in beslag genomen. De bende handelde in allerlei soorten drugs. Eerder waren de verdachten veroordeeld tot straffen van maximaal 17 jaar. De Amerikaanse golfer Tiger Woods heeft een auto-ongeluk gehad. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen met oplegger en sloeg daarbij over de kop. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. Woods werd door de politie aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was van drugs of medicijnen. De golfer was al een paar keer eerder betrokken bij een auto-ongeluk. Woods wordt gezien als een van de beste golfers aller tijden en was herstellende van een rugoperatie. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Noorwegen gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-1. Voor Nederland scoorden Van Dijk en Reinders. In de 14e minuut gingen de oranje supporters staan... en applaudisseerden als eerbetoon aan Johan Cruijff. Dinsdag was het tien jaar geleden dat hij overleed. Het weer bewolkt en regen. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droger. Overdag eerst bewolkt met soms een bui.